uur. Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Steeds meer jongeren kunnen hun rekeningen niet meer betalen. Ze lopen zo achter met betalen dat ze in het systeem staan van het bureau kredietregistratie, BKR. Op dit moment telt het BKR 36.000 jongeren tussen de 18 en 24 met schulden. Een paar jaar geleden waren dat er nog 5.000 minder. Waarom dat aantal oploopt, weet het BKR niet. In Waspik in Brabant wordt volop gezocht naar de vermiste Hebe van 10. Ze verdween gisteren met haar begeleider Sanne op weg naar huis in Vught. Verslaggever Mark Hamer is in Waspik. Ja, waarom hier? Wat we begrijpen is dat hier in de omgeving van Waspik ze voor het laatst zijn gesignaleerd. Of dat via eh, het aanstralen van een telefoonmast is geweest. Of dat ze ook de wagen waarin ze reden fysiek is gezien. Dat is nog erg onduidelijk. Vandaag werd een Amber Alert over haar verstuurd. En er is ook een auto gevonden. Maar daar is nog veel onduidelijkheid over. Eerder hebben we wel van die politie gehoord dat dit niet met dit onderzoek te maken heeft. Maar ik begrijp nu, ik zie nu net zojuist eh, via het ANP toch binnenkomen... dat er mogelijk een link is eh, we moeten dat even afwachten. De politie houdt rekening met alle scenario's. Thierry Baudet is geschorst als Tweede Kamerlid. De komende zeven dagen mag hij niet meedoen aan debatten. Baudet weigert op te geven welke baantjes hij er naast zijn Kamerlidmaatschap allemaal op nahoudt. En dat is wel verplicht. Het is voor het eerst dat een Tweede Kamerlid wordt geschorst. En zit jij te wachten op nog een streamingdienst? Vanaf dinsdag kun je een abonnement nemen op het Amerikaanse Sky Showtime. Daar staan parels op als Law Order seizoen 21 en de nieuwe Star Trek-serie. En binnenkort ook de nieuwe Jurassic Park film. Humans and dinosaurs can't coexist. Sky Showtime kost je 7 euro per maand. Het weer nog koelt snel af. Vannacht wordt het koud, een graad of 4 met kans op vorst aan de grond. Morgen begint weer mistig en koud. Later volop zon en 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ongelukken bezorgen voor behoorlijk wat problemen bij ons in de regio. Zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen het Vels en Uitgeest. Bijna een uur vertraging hier door een ongeluk. Twee rijstokers zijn dicht. De A10 het Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam De Baasjes en Amsterdam Oud-Zuid. 10 minuten vertraging hier ook door een ongeluk. Twee rijstokers zijn dicht. En op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer.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 Oh, well, well, well, my whole day. A bicycle party, they were sticky and warm, but they were made to win. Sit down at the table, take a shot and drink, and say, hey, the girls are gambling guys. once on the cards. Yeah, they call me. Ze zingt met haar hart en Kimberly Morgan York heeft de stem van een artiest die dat in elk nummer stopt. Ze zingt met een enorm gevoel voor beleving en dat hoor je al in Juices and Jacks. Daarmee is de koek nog niet op, want ook You'll Pay en Southern Girl Blues staan scherp. favoriete album van de maand. Alle 14 nummers hebben iets unieks om van Dallas Fort Worth een zeer goed album te maken. Als ik een persoonlijke favoriet mag noemen, dan is dat Sounds Like Something I Do. Het is een vrolijke song, passend bij een heerlijk koel cool biertje. something Het rapport van Johan Remkes weet ik niet of dit als song nog wel aanslaat. De Sunny Cowgirls met I Wanna Be A Farmer. Ik betwijfel het. it's about time. Yeah, it's about time I got a farm. De samenwerking tussen Graham Parsons en Emmylou Harris was baanbrekend voor de country van de jaren 70. Hun werk samen voegde meer variatie, rootsinvloed en een traditioneel countrygevoel toe aan het genre. Luxury Liner van Graham Parsons werd één van Emmylou's eerste hits. Muzikaal klinkt het voor mij alsof Zakaria Malachi op het kruispunt staat van roots country en Americana. Maar hij gaat zijn eigen weg. En de weg lijkt op een goed gekozen pad. De Drinking Song klinkt als nu, maar doet denk aan gisteren. told Flores noemt rockabilly haar primaire muziekstijl. Ze deed zowel country als rock. Volgens haar had rockabilly deze twee genres echter op een typische manier samengebracht. Flores, ik was enthousiast over de energie en het uiterlijk van rockabilly, dus ik ben overgestapt op deze stijl. Ook Somebody Loses, Somebody Wins heeft raakvlakken met de rockabilly. I held on as love would om hoe goed het leven gaat, maar wat je eraan toevoegt. <clears throat> Flesh and Blood van Adam Wood. up a guitar Wrote a love song for my little sweetheart Next thing you know I was be this hard never thought it'd be this hard. Well, I wouldn't judge you. How you gonna judge me? Ain't we all doing the best we can? We all walk our own path. I know where my heart's at. It's good to know God has a plan. I wouldn't you, how you gonna judge me? Ain't we all doing the best we can? We all walk our own path. I know where my heart's at. It's good to know God has a plan, but it's hard to keep it in the row. Doing what you're told when you're just flesh and blood. Well, damn, I wasn't meant to live not like this. Nobody said be priest. still I never thought. klassiekers uit de rijke country-historie met uitstapjes naar aanverwante muzieksoorten. Opgediend door Dick van Altena en de band Savannah. I Wanna Dance With You is er een van. I don't wanna be the guy to hesitate Be too shy, way too late I don't care what they say our lovers do I just wanna dance with you I got a feeling that you have a heart like mine So let it show, let it shine Here we have a chance to make one heart of two I just wanna dance with you dancing for. I just wanna dance with you. I wanna dance with you. Hold you in my arms once more. That's what they invented dancing for. I just wanna dance with you. I caught you looking at me when I yes I did. Now ain't that true? You won't get embarrassed by the things I do. I just wanna dance with you. Oh, the boys are playing softly and the girls are too. So am I and so are you. If this was a movie, we'd be right on cue. I just wanna dance with you. I wanna aan een geliefde die er niet meer is en zingt erover. Deze song kwam naar boven drijven na contact van John en Nienke van Neo Music met songwriter en producer Graham Goble van de Little River Band. that lives in my heart A story with a missing part Better to never have found this love I'm a victim of a broken heart just out of town Or maybe I was out of line I try letting go Said to myself Forget you forever Then I saw you again And the whole thing started over The Lone Mile, afkomstig van zijn nieuwe album Light Years Away. the street stukje country uit eigen land. Hopelijk begint Caitlin Butts aan een periode in haar carrière waar een nieuwe wending wordt genomen en krijgt ze uiteindelijk de aandacht en erkenning die aandachtige countryfans haar gunnen. What else can she do? Nou niet veel meer dan dit. In één woord, geweldig. Crossroads. Hot stuff. is een leerling van de oude country-stijl. Zijn grote voorbeelden, en waar hij veel naar luistert in zijn vrije tijd, zijn George Strait en Elvis Presley. En heel eerlijk gezegd is dat precies wat je hoort als je naar zijn muziek luistert. Een hele mooie blend van de King of Country en de King of Rock and Roll. Je maakt er tegenwoordig niet vaak meer mee. Tipping Point. E Norman Douglas Pincock is een singer-songwriter uit Nashville. Douglas is een ervaren songwriter en biedt een scala aan diverse songs, waaronder Met Her in Memphis. said she loved the blues and had some crazy dreams. She asked me for a cigarette and said she'd just flown into town. I asked her if her arms were tired, and I swear that girl laughed out loud. in the jungle room Woke up alone in Overton Park That's where I came to my senses All I know is she broke my heart And I met her in Memphis het einde van het eerste uur en een goede reden om ook te blijven luisteren naar het tweede uur. De West Coast pin-ups zorgen voor de verbindende factor. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. I can see my neighbor out there on his front porch Smoking cigarettes and watching his TV Making phone calls and sipping from the bottle talking to his sister in Colleen. That blue tarp upon his roof is getting ragged, flying like a flag up in the sky. And that possum in his attic knows nothing of his host. How he made it through December, I'm surprised living days are truly numbered.